Drie uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De PvdA gaat toch tegen proefboringen naar schaliegas stemmen. Dat heeft PvdA-leider Samsom gezegd. De fractie besloot vorige week nog om onder strenge voorwaarden akkoord te gaan met proefboringen, maar daar kwam veel verzet tegen. Op het partijcongres werd een motie aangenomen waarin stond dat de partij niet mag instemmen met de boringen en Samsom wil de wens van het congres honoreren. Als de techniek zo is ontwikkeld dat verantwoord boren mogelijk is, dan wil Samsom dat de PvdA-leden zich er opnieuw over uitspreken. Coalitiepartner VVD is wel voor boringen naar schaliegas. In de buurt van Boertangen in Groningen heeft de politie de hele avond gezocht naar een vermiste jongen uit Duitsland. De 15-jarige Nico was op excursie in Boertangen, maar kwam na afloop niet terug bij de bus. Aan het einde van de middag werd via Burgernet een bericht verspreid dat de jongen werd vermist. De jongen woont in een jeugdinstelling, niet ver over de grens bij Boertangen. Hij zou gisteravond een vriendin hebben gebeld en hebben gezegd dat hij naar familie in Duitsland wil. De Duitse politie deed mee aan de zoekactie, onder meer met een helikopter. Als Ajax zondag kampioen wordt in de eredivisie... wordt de ploeg diezelfde dag nog gehuldigd naast de Amsterdam Arena. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd. Van der Laan zei dat een huldiging op maandag ook een optie was... maar vanwege de troonswisseling en de activiteiten op 4 en 5 mei... wilde hij maandag niet opnieuw een beroep doen op de politie. Ajax speelt zondag thuis tegen hekkensluiter Willem II. Bij winst is de Amsterdamse ploeg landskampioen. Het weer op veel plaatsen valt wat lichte regen.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 It'd be a paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum and charge the people a dollar and I have to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay paradise and put up a pumpkin. paradise to put up a fucking lot. And now they pay paradise to put up a parking screen door swang And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Joni Mitchell die dit schreef in het begin van de jaren 70. Ze schreef het melodietje toen ze op Hawaii was. En op Hawaii zag ze op een gegeven moment toen ze in een hotel was... Eh, toen ze naar buiten keek, eh, bergen, mooie zee. En toen keek ze naar beneden en toen nou ja, zag ze het tegendeel ervan. Eh, parkeerde auto's, een beetje rommel en zo. En dan gaat het liedje ook over, over het vernietigen van het paradise. Big Yellow Taxi. En je hoorde deze keer de coverversie, een hele mooie coverversie van The Counting Crows... samen met Vanessa Carlton. Goeiedag allemaal, of liever gezegd goeienacht. Het is een nacht gelinkt anders bij de VARA op Radio 1... met zo dadelijk een quiz, want je kan een kaartje winnen voor een voorstelling... waarin Leo Blokhuis eh, centraal staat. Dat gaat namelijk om een eh, voorstelling waarin het repertoire van de band... met Robbie Robertson onder andere erin, centraal staat. Uh, theatervoorstelling die heet Music from Big Pink to the Last Waltz. En voor vanavond heb ik twee kaarten eh, in mijn zak zitten. Mag ik ze allemaal weggeven van eh, <laughs> collega Leo. En die voorstelling is in Vlaanderen, de Stadsgehoorzaal. Vanavond dus. Dus uh, daar ga ik dadelijk een opdracht voor geven. Hele simpele, hele simpele. Hoef je niet voor te gaan googlen. Maar goed, voordat ik zover is, eh, ga ik eerst nog even een eh, andere melodie draaien. Namelijk van een man die binnenkort naar eh, Nederland komt voor een aantal optredens. In het verleden was hij bekend met zijn groep Jethro Tull. Ian Anderson. Ian Anderson, fluitist, zanger. Hier is live as long song. when you've fallen awake and you take stock of the new day. And you hear your voice croak as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear. I will give you good cheer. Life's a long song Life's a long song. Life's a long song. If you wait, then you play it, I will fail. As the verses unfold and your soul suffers the long day. And the twelve o'clock gloom spins the room. You struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry. Lick the dust from your eyes. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn as the Baker Street train your pain all over your new dress. And the symphony sounds on the ground, but you wanted you a rest. Well, don't you squeal as the needle grinds you under the wheels. Life's a lost song. Life's a lost song that's a love song. But the tune ends too soon for the song. Ian Anderson. Voor zang en blokfluiten en het maken van de compositie... hoorde Ian Anderson met Life's a Long Song. Uit 1971 was dat. En wat ik al zei, de man komt binnenkort naar Nederland. Nou, binnenkort is in dit geval een heel rekbaar begrip. Heel rekbaar. Want eh, de man die komt pas in november naar Nederland toe. Hij zal 10 november optreden in de Oosterpoort in Groningen. En een dag later, dan is het alweer de 11e van de 11e. Eh, in 013, en dat is het uh, poppodium in Tilburg. Ian Anderson dus. Dan de band waar ik het over had. Eh, de band is een, een groep, <laughs> is een band die eh, in het verleden de jaren 70 eh, een heel hoop aantal hits heeft gehad. Onder andere bekend is geworden door het feit dat ze een tijdje lang Bob Dylan begeleid hebben hebben een aantal LP's gemaakt. Eh, onder andere Music from Big Pink, om maar eens wat op te noemen. Ze maakte een legendarisch eh, concert, een afscheidsconcert, The Last Walls. En die twee titels heeft Lego Blokhuis gebruikt voor zijn theaterprogramma... Music from Big Pink to The Last Walls. Met dat theaterprogramma eh, gaat Leo als voordrachtskunstenaar... en dan bent er erbij een avondvullend programma geven vanavond zal dat plaatsvinden in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Ik heb twee tickets en ehm, die kan je van me krijgen. Moet je gewoon even een mailtje sturen naar de nachtgingtanders.vara.nl. De nachtgingtanders.vara.nl en eh, heel simpel. <laughs> zeg me gewoon waarom je daar naartoe wil gaan. Naar eh, die voorstelling van eh, Leo Blokhuis over het eh, repertoire van de band. Onder de titel Music from Big Pink to the Last Rolls. De nacht klinkt anders. Het vader.nl voor de voorstelling voor vanavond in Vlaardingen. die dus centraal staat in dat theaterprogramma... waarmee Leo Blokhuis door het land toert. Music from Big Pink to... Music from Big Pink to the Last Walls. Zo moet je het uitspreken. De band dus. En eh, wat ik al zei, als je die voorstelling van vanavond wil zien... in Vlaarding in de Stadsgehoorzaal... dan moet je even mailen naar de nacht klinkt anders... en even vertellen waarom je naar die voorstelling toe wil gaan. <laughs> Dat is het gewoon. En dan eh, hoor je in de loop van eh, de nacht wel of je de kaartjes wel dan niet krijgt. Music from Big Pink to the Last Walls. Maar je hoorde nu music from Northern Light Southern Cross. Dat was het zesde studioalbum van deze Canadese-Amerikaanse rockband The Band. In 1975 kwam het allemaal uit en ik liet je luisteren naar It Makes No Difference. Dit is nieuw. Dit is van Zonde. En Zonde, dat is de nieuwste LP van eh, cabaretier en ook zanger Frik de Jonge. Waar moet een mens nog naartoe? Eenzaam verloren. Hm. Verzonken in zorgen, verdriet dat maar door zijn kop. Welke kant kan hij op? een mens nog bestaan. Als wat hem omringt is vergaan. En die eeuwige oorlog, dat zinloos geweld, roept maar door. Waar vecht hij nog voor? Dus ik verlang naar je veilige warmte, ik ben bang. Neem het terug Hou me vast, ik wil vol tot de tast, niet tot last. Niemand tot last. Wat is er toch aan de hand? Die hebzucht, dat graaien, het mateloos gebrek aan fatsoen. Wat valt daar aan te doen? Voor je horen wil en voelen kan, wordt de onschuld nog dagelijks vermoord. En de grootste bek laatste woorden wat moet gezegd blijven. Oh, Straks is mijn lijden voorbij, dan ben ik werkelijk vrij. Naamloos, naamloos, geen schuld meer of schaamte, geen pijn. Hoe zou dat zijn? Ik wil weg, want mijn wereld gaat door. Neem het terug, hou me vast, ik wil ook op de tast, niet op last. Niemand tot last. Freek de Jonge liet je moederschoot te vinden op zijn eh, recente LP onder de titel Zonde. En met het programma Zonde trekt hij de komende weken langs diverse theaters. Hij was afgelopen avond in de Oosterpoort in Groningen. Maar je kan hem met dit programma zonde ook gaan bekijken morgenavond. Dan hebben we al, heb ik het alweer over vrijdag in de Verkaderfabriek in Den Bosch. En tussendoor doet hij ook nog andere programma's samen met eh, zijn vrouw eh, Helen. En met eh, Hella de Jonge doet hij het programma springen, En dat brengt hij dan vanavond. En dat is dan weer in Lelystad in de Agora, in het Agora Theater. En verder heeft hij ook op 5 mei, 4 mei een speciaal programma. 4, 5 mei heet het. En dat wordt gebracht in de, het Compagnie Theater in Amsterdam. Dus Freek, je kan hem bijna elke avond gaan bekijken als je wil. Maar belangrijk eh, is dus even dat hij vanavond te zien is in Lelystad... met dat programma Spring en overmorgen in de Verkadefabriek... met zijn liedjesprogramma Zonde. De Verkadefabriek in Dennenbos. De nacht hangt anders. De Vara op Radio 1. The Great Gatsby, dat was in de jaren 70 een gigantische filmhit. 1974, toen werd ehm, de film gereleased. Inmiddels is er een nieuwe versie eh, van The Great Bats Gatsby uitgekomen. Natuurlijk ook in 3D. Eh, kan je hem gaan bekijken. En in die meest recente versie kan je onder andere kijken naar acteurs als eh, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan... Joe Edgerton, Isla Fisher en Jason Clark. En naast het feit dat eh, deze acteurs erin te zien zijn... is er ook een hele interessante soundtrack van de nieuwe versie van Great Gatsby... met daarin onder andere een cover van Black to Black... Back to Black, wat je kent van Amy Winehouse. In dit geval gaat het dan gezongen worden door Beyoncé. En er is ook nog een nieuwe opname bij van Lana Del Rey. myself Young and Beautiful. Muziek uit de nieuwste versie van de film The Great Gatsby... die in Nederland over twee weken gaat draaien. De nieuwe versie van The Great Gatsby. Met, zoals ik al zei, er staat een heleboel interessante muziek op. De soundtrack van die nieuwe versie van The Great Gatsby. En wat ik je nog kan vermelden, dat is dat eh, Brian Ferry... Roxy Music. Die gaat onder andere in die film een duet laten horen... Crazy in Love. Tenminste, dat is dan eh, muziek die deel uitmaakt van de film. De soundtrack dus interessant om te horen. Ik ben ook heel benieuwd naar eh, wat Beyoncé heeft gemaakt van Amy Winehouse. Back to Black. We horen het allemaal over twee weken. Dan zijn we in dat opzicht een eh, stuk wijzer. Lana Del Rey, die trouwens Eind van de maand, de 29e, zal dat zijn. Een optreden zal verzorgen in de HMH. Twee dagen later staat ze in eh, Brussel, Vorst Nationaal. Dit is uit 1939. Je kent het misschien van de Stones. And I follow to the station With my suitcase in my hand and I followed to the station, with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, and all your love's in vain, all your love's in vain. And the train rolled up to the station and I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I felt lonesome, I was lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. When the train it left the station with two lights on behind. When the train it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my loves and things. Deze opname van eh, Robert Johnson, Love in Veen, de titel van het nummer. En je kent het wellicht eh, misschien ook van de Rolling Stones. Die hebben het namelijk in 1969 opgenomen. En dat was voor de LP Let It Bleed. Maar ik liet je dan het origineel horen van de componist. Die trouwens niet zo oud is geworden. De man overleed al op 27-jarige leeftijd. En na verluid is het eh, hier gegaan om een vergiftiging. Men heeft eh, het een en ander eh, in zijn whiskyglas gestopt... en dat heeft hij dan met de dood moeten bekopen. Robert Johnson, een hele oude historische opname uit 1939... met dat Love in Vain. En nu ik het over de Stones heb... We hebben afgelopen week een verrassingsconcert gegeven. En ik laat je nog een verrassingsnummer horen. Hier in deze nacht ging het anders van Bridges to Babylon... een recent album. The Stones, dit nummer heet Lowdown. Down... persoon zou vorige week nog een verrassingsconcert hebben gegeven. Maar ja, dat moet je maar net <laughs> weten. Als je op eh, Twitter zat en volger was van de Stones... dan werd je daarvan op de hoogte maar dan moest je wel in Amerika worden, want daar vond dat verrassingsconcert plaats. Trouwens, wat de Stones ook gaan doen, en dat is dan morgen beginnen met een uh, tour onder de titel 50 eh, and Counting. Dat zal ook voornamelijk plaatsvinden in de Verenigde Staten. Alleen in Europa zijn er een paar concerten in het Verenigd Koninkrijk. De Rolling Stones hoorden hier met een nummer van de CD Bridges to Babylon. Mickey Checker en de zijn in het nummer Low Down steeds Willie Nelson. Willie Nelson, die eerder gisteren 80 jaar is geworden. Ik niet je in het vorige uur al iets horen uit de jaren 60. Hier is Willie Nelson met Blue Eyes Crying in the Rain. En dat stamt dan uit 1975 van de LP Red-Headed Stranger. Willie Nelson. blue eyes crying in the rain. When we kissed goodbye. now eyes cry in rain. De nacht klinkt anders met Roel Koeners. Well, I gotta get drunk and I sure do dread it cause I know just what I'm gonna do. Start spin my money, call everybody honey and wind up singing the blues. I spend my whole paycheck on some old wreck and brother I could name you a few. Well, I gotta get drunk and I sure do dread it cause I know just what I'm gonna do. Well, I gotta get drunk, Lord, I can't stay sober. There's a lot of good people in town. They love to hear me holler, see me spend my dollars. I wouldn't think of letting them down. Well, there's a lot of good doctors keep a telling me, George, you better start slowing it down. But there's more old drunks than there are old doctors, so I guess we better have another round. I spend my whole paycheck on some old wreck. And Willie, I can name you a few. Well, I gotta get drunk and I sure do dread it, cause I know just what I'm gonna do. Dat twee Willie Nelson. Allereerst liet ik je luisteren naar een opname die in de jaren 70 werd gemaakt voor het album Red Headed Stranger 1975 om precies te zijn. En Willie Nelson zong Blue Eyes Crying in the Rain. Vervolgens I Gotta Get Drunk, Willie Nelson. En hier hoorde je hem samen. Hij heeft een heleboel duetten opgenomen... maar hier hoorde je hem samen met George Jones. En George Jones is vorige week vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse countryzanger die tussen de India 50 begon met het maken van een reeks hits tot aan de jaren 90. George Jones was al een tijdje aan het sukkelen met zijn gezondheid... maar uiteindelijk was de combinatie van hoge koorts en een onregelmatige bloeddruk... de oorzaak van zijn overlijden afgelopen vrijdag. Als tiener speelde George Jones al in de straten van de plaats Beaumont... om wat bij te verdienen. Vervolgens ging hij in de militaire dienst. Bij de mariniers werd hij eh, ingezet. En na zijn diensttijd ging hij terug naar Texas... waar hij voor het Stardale label in Houston zijn eerste opnames maakte. In 1955 scoorde George Jones zijn eerste top 10-hit met Why Baby Why... En zijn eerste nummer 1 hit was White Lightning En dat was dan in 1959. George Jones is vooral bekend geworden <laughs> in de privésfeer... doordat hij eh, getrouwd is geweest met Tammy Wynette. Nog een opname van George Jones. Deze keer uh, solo She Thinks I Still Care. Just because I asked a friend about her. Just because I spoke her name somewhere. Just because I rang her number by mistake today. She thinks I still care. Just because I haunt the same old places Where the memory of her lingers everywhere Just because I still need her. Then let that silly notion bring her cheer. But how could she ever be so foolish? Oh, where would she get such a Just because I ask a friend about her. Just because I spoke her name somewhere. Just because I rang her number by mistake today. George Jones uit 1962 en afgelopen vrijdag dus overleden op 81-jarige leeftijd. Je hoort hem hier in het nummer She Thinks I Still Care. Dan was het eerder gisteren dat eh, haar zoon via een nieuwsbrief aan de fans bekendmaakte... dat actrice Diana Durbin is overleden. Diana Durbin was een van de Hollywoodsterren in de jaren 30 en 40... Zij eh, debuteerde onder andere in 1936 met een korte film onder de titel Every Sunday... Eh, waarin ze samen te zien was met Judy Garland... In 1947 was ze de best betaalde actrice van de Verenigde Staten... en ze stopte al op vrij vroege leeftijd met acteren. Deze Diana Durbin. 27 jaar was ze toen ze er een punt achter zette. Naast acteren is Diana Durbin ook eh, bekend geworden als zangeres. Heeft een aantal um, ehm, LP's gemaakt zelfs in het verleden. Een redelijk omvangrijke oeuvre voor een eh, actrice. En ik laat je de zangeres nu horen met het nummer The Turntable. Diana Durbin. see her kicks. stem van Diana Durban, die dus ook naast de actrice zangeres was. Je hoorde haar hier met de Turntable, 91 jaar oud geworden. En haar zoon heeft uh, eerder gisteren bekendgemaakt dat zij is overleden. Verder werden geen details bekendgemaakt waaraan ze is overleden... en ook niet de exacte sterfdatum van deze Diana Durban. Trouwens, Diana Durban die... Ehm, had ook de belangstelling van eh, Anne Frank. Want in het achterhuis van Anne Frank, waar ze zat ondergedoken... zijn op een gegeven moment twee plaatjes ontdekt van eh, Diana Durbin. Die had ze daar opgehangen. Het meisje had een portret en een foto waarop Durbin stond afgebeeld... met acteur Robert Stock uit de libellen geknipt en opgehangen. Dit is nieuw wat ik nu laat horen. De zanger komt uit de Vlaanderen. Daan. De nieuwe single heet Everglades. in someone's head. Yet my nineties I was so wise. Shot my mouth, did I criticize? All I thought of and fantasized was cool. Daniel Steuven, zo heet hij volledig, maar hij noemt zich voor het gemak maar Daan. En onder die naam geniet hij bekendheid in België. heeft net een nieuw album gemaakt onder de titel Le Franc Belge, de Belgische Frank. En dit is ervan de single geworden. Op dit moment een hit aan het worden in eh, België. Daan, Everglades, de titel van het nummer. De volgende band komt in een andere bezetting... want een aantal leden die leven niet meer binnenkort naar het Concertgebouw. Het gaat om uh, de Buena Vista Social Club.